Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een man heeft geprobeerd om door de beveiliging te breken bij het jaarlijkse Correspondents Dinner in Washington. Bij het jaarlijkse diner waar pers, politici en beroemdheden samenkomen waren schoten te horen buiten de balzaal. Onder meer door correspondent Rudy Bauma die ook in die zaal zat. Dat was toch wel heel beangstigend hoor. Er zat een eh, vrouw naast mij aan tafel die onder de tafel begon te, ja, te huilen eigenlijk. Ze moest echt getroost worden. Er zat een serveerster onder onze tafel die aan het bidden was. Het was echt een, een beangstigende situatie President Trump en andere politici werden snel daarna geëvacueerd. Er is een verdachte aangehouden, een man van 31 uit Californië. Over het motief is niets bekend. Trump zei het volgende tijdens een persconferentie. The man is, has been captured. Uh, they've, they're going to his apartment. I guess he lives in California. We were, First Lady and I were taken very well care, very quickly, very quickly rushed off the stage. De politie gaat ervan uit dat de man alleen handelde. Het is nog onbekend wie zijn beoogde doelwit was. De openbaar aanklager meldt dat de verdachte morgen wordt voorgeleid. Bij een aanslag op een bus in het zuidwesten van Colombia zijn 13 mensen omgekomen en 38 anderen raakten gewond. De commandant van het Colombiaanse leger zegt dat er een explosief is ontploft in de bus en dat het een terroristische daad was. Op de provinciale weg tussen Wierde en Nijverdal in Overijssel... zijn vier brandweermannen en een taxichauffeur gewond geraakt bij een ongeluk. Een brandweerwagen was onderweg naar een melding van een heidebrand toen hij op de taxi botste. De wagen sloeg over de kop en kwam op zijn kant terecht. De brandweerlieden en taxichauffeur zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan nog. Vanochtend volop zon. Later komt er ook wel wat sluierbewolking bij. Het wordt 10 graden in het noorden tot 17 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.